Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een schietincident in Tilburg is iemand gewond geraakt. Gebeurde kort na middernacht in het uitgaanscentrum van de stad. Mensen die erbij waren vertellen dat er op een druk terras op een man werd geschoten. Een verdachte zou daarna in de auto zijn gestapt om te vluchten... maar reed zichzelf klem in een straat met paaltjes en werd opgepakt. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De gewonde man is naar het ziekenhuis gebracht. Er was vannacht een grote brand op een industrieterrein in Groningen. Het vuur begon bij een ijzerhandel en verspreidde snel, vertelt de brandweer. Het pand waar de brand is begonnen kunnen we eigenlijk wel als verloren beschouwen. Eh, we zetten nu als brandweer in om, eh, te voorkomen, om uitbreiding te voorkomen. Er kwam bij de brand veel rook vrij, daarom werd er een NL Alert bericht verstuurd. Rond middernacht had de brandweer het vuur onder controle. Er is niemand gewond geraakt. Soms kun je een boek vergeten en hem vervolgens te laat inleveren. Maar een bibliotheek in Londen heeft een boek dat bijna 50 jaar geleden was uitgeleend teruggekregen. Ze ontvingen een pakketje zonder afzender uit Canada. En de BBC ontdekte dat het afkomstig was van de inmiddels 72-jarige Brit... die al lange tijd in Canada woont. Hij kwam het boek tegen en besloot het toch maar terug te sturen. De bibliotheek heeft de boete voor het te laat inleveren maar laten zien. En het Nederlands elftal heeft gisteravond één punt gepakt tegen Polen. In de Kuip speelden ze gelijk met 2-2. De Nations League-wedstrijd bleef spannend tot de laatste minuut. In de extra tijd kreeg Memphis Depay de kans om het winnende doelpunt te maken tijdens een penalty. Daar klinkt het fluitje, daar is Depay en hij schiet het er niet in zich. Op de paal! Op de paal! is dit dan voor ontknoping en voor anticlimax? Lachende Polen, huilende Nederlanders. Wat een <laughs> avond. En niemand kan het eigenlijk geloven. Ondanks het gelijkspel blijft Nederland aan kop in hun groep. Het weer, het wordt een mooie dag met flink wat zon.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 Eh, eh, bij ZFM, mijn naam is Marco en fijn dat u luistert. uh, eh, Toets Tielemans. Zoals u eh, gewend bent van mij dat ik altijd het uur begin met uh, eh, Toets Tielemans. Dit waren dan ook twee nummers van Toets Tielemans. Maar wist u bijvoorbeeld dat de in Brussel geboren muzici op zijn derde levensjaar begon met accordeon en later mondharmonica en gitaar ging spelen. Ook een leuk weetje is wel dat hij in 1952 emigreerde naar de Verenigde Staten. Waar hij in een band van Charlie Parker en het quintet van George Sterling speelde. En in 1991 eh, eh, leverde hij een niet onaanzienlijke bijdrage... aan het eerste solo album van de Nederlandse zangeres Laura Fici. En van Laura Fici zometeen eh, nog meer. En zo zijn er nog eigenlijk veel meer weetjes en leuke dingen van Toets Tielemans... die een hele grote bijdrage heeft geleverd natuurlijk aan de, aan de jazzwereld. En wie dat ook heeft gedaan is Oscar Peterson. En ik, ik heb het nummer klaarstaan, Sunday. met eh, het nummer Sunday. Deze in Canada geboren muzici heeft meer dan 200 eh, opnames gemaakt en won uh, zeven Grammys. Dus het is ook niet meer dan gebruikelijk als je een jazzprogramma presenteert... dat Oscar Pieters vaak voorkomt. Daarom ter ere van Oscar Peterson het volgende nummer, Love for Sale. Jazz Portrait of eh, Frank Sinatra met het nummer All of Me. En van deze Canadese eh, jazzpianist steken we de oceaan over. En dan gaan we naar, de, eh, naar een Italiaanse jazzpianist. En zijn naam is Enrico Piranansi. En ik heb iets uitgekozen van het album Something Tomorrow met het gelijknamige nummer. Federico eh, Pen, Peran Nonzi, bijna niet uit te spreken. Een lastige naam. Italiaanse eh, pianist, echt fantastische pianist. Ik, eh, ik heb hem onlangs gevonden. Ik vind het uh, hele lekkere muziek. Als het zo, ja, die riedeltjes op de piano, dat is heerlijk. En we gaan nu weer van Italië terug naar Canada, naar een fantastische zangeres. Het is de vrouw van Elf, Elvis Costello en het is Diana Kroll. Diana Kroll is een zeer succesvolle jazzzangeres. Zij is geboren in 19... 64. En eh, ze heeft eh, onwijs veel albums uitgebracht. En ze staat ook vrij hoog eigenlijk in de internationale eh, billboards met haar jazz albums. Dus het is wel grappig om te zien. Zoals gezegd, Diana Kroll van het album This Dream of You... met het nummer Almost Like Being in Love. has been. What a rare mood I'm in. Well, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. Oh, the music of life. See bell that is ringing for me And from the way that I feel When that bell starts to peal I would Ik ben Laura Fiji. Ook ik luister naar ZFM Radio. Het ritme van Zandvoort. Somewhere that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney fly over the rainbow. fly beyond the rainbow. Why, oh why can't I? Laura Fici met het nummer Over the Rainbow. Laura Fici, natuurlijk onze eigen Nederlandse jazzmuzikant. Dochter van, de, eh, van de directeur van Philips haar carrière begonnen met een popband eh, Centerfold... en later eh, haar solo-carrière als jazzzanger is begonnen... onder andere met de hulp van Toet Stielemans, zoals al eerder gezegd. Eh, we blijven bij de zangeressen. De volgende nummer dat ik klaar heb staan is Amelia Claire Berlo. Zij komt ook uit, uit Canada. Zij is nog een vrij jonge zangeres. En zij maakt, vind ik, hele bijzondere jazz. En ik heb iets klaarstaan van het album The Beat Goes On. En het nummer heet Don't Think Twice, It's Alright. prachtige klanken van Emilia Claire Berlo. Echt een super warme stem heeft deze vrouw. We blijven nog een beetje in de, in de vrouwelijke hedendaagse jazzmuzici. En ik heb eh, bij de selectie voor dit programma en ook nog een, eh, een eh, hele fijne jazzmuzikant in gevonden. Een jonge vrouw uit, uit Noord-Amerika, Judith Owen. En ik heb iets uitgezocht, het heet Blossoms Blues. Het is van het gelijknamige album. dressed in a lion's den. Her name is Blossom, she was raised in a lion's den. Her nightly occupation is stealing other women's men. She's an evil, evil woman, but she, she wants to do a man some good. She's an evil, evil one, but she just wants to do a man some good. She's a Jean, a la Bridget, she ain't no Red Riding Hood. happy, some cause she's snappy, some call her honey, some think she's funny. And Ray Brown, he told her she was built for speed. Just put it all together, it's everything a good man needs. Oh just put it all together, baby. It's, it's everything a good man needs. Judith eh, Owen met de Blossom Blues. En uh, eh, niet zoals ik vertelde uit Noord-Amerika, maar uit, uh, uit het Verenigde, Verenigd Koninkrijk. Mijn excuus voor dit misverstand. FM, yes. Someone in Love. Ehm, eh, we hebben nu genoeg vrouwen gehoord uh, als eh, jazzzangeres. Ik heb nu een, een, een Ben Sideren klaarstaan. Dat is een Noord-Amerikaanse keyboard die ook in de rock... zijn naam waar heeft gemaakt, maar zeker ook in de jazz. Ik zou zeggen, oordeelt u zelf. zijn alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur jazz bij eh, ZFM. Elke zondagochtend van 10 eh, tot 12. Mijn naam is Marco. Ik vind het fijn dat u luistert. Eh, zometeen in het tweede uur veel uh, big band muziek. Big band muziek van onder andere de WDR Big Band uit Keulen. En ook big band muziek met de Nederlandse zangeres V. Klaassen. V. Klaassen die onlangs nog heeft opgetreden hier in ons eigen theater in de Krocht in Zandvoort. Ehm, Zoals gezegd, het tweede uur jazz. Zometeen na het nieuws en de reclame. Ehm, en we gaan er knallend uit op, eh, op wens van een, eh, van een luisteraar. Ik heb eh, iets speciaals uitgezocht. Het is een tenorsaxofonist.